ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De koning heeft gereageerd op het natieverleden van zijn opa. Gisteren werd duidelijk dat prins Bernhard in de jaren 30 lid is geweest van de NSDAP. Dat is de nazi-partij, Terwijl hij dat zelf altijd heeft ontkend. Koning Willem-Alexander vindt het belangrijk om iets te doen met dat nieuws. Ja, nou, ik kan me wel heel goed voorstellen dat het eh, nieuws eh, echt uh, grote impact heeft. Dat het veel emoties oproept. Met name ook bij de Joodse gemeenschap. En maar ik ben er ook van overtuigd dat we het verleden onder ogen moeten zien ook de minder mooie gedeeltes van het, eh, van het verleden. De koning besloot eerder deze week al dat alles uit het archief van het Koninklijk Huis... tot en met 1948 binnenkort openbaar wordt gemaakt. Zodat historici en journalisten onderzoek kunnen doen... naar de rol van het Koningshuis in de oorlog. Minder mensen doen mee aan bevolkingsonderzoeken naar kanker. Dat zegt het RIVM dat de onderzoeker regelt. Naar bijvoorbeeld borstkanker, darmkanker en baarmoederhalskanker. Dat laatste krijgen vrouwen vanaf hun dertigste een oproep voor. Ruim 4 op de 10 deden er vorig jaar aan mee. En een jaar Eerder was dat nog dik 5 op de 10. Meer dan 20 voetbalsupporters die zich een maand geleden misdroegen... tijdens en na de wedstrijd tussen Willem II en NAC... kunnen zichzelf terugzien op foto's die de politie heeft verspreid. Een groep railschoppers gooide toen spullen naar agenten. Eentje raakte daarbij gewond. En ze staan nu geblurred op de foto's. Als de railschoppers zich niet binnen een week melden... dan worden ze herkenbaar online gezet. En een groep jongeren op fatbikes zorgt de laatste tijd voor veel overlast in en rond Haarlem. Ze zijn jong, tussen de 11 en de 16 jaar. En zij zitten andere jongen, jongeren op hun fiets achterna. En daarna gaan ze nog veel verder, vertelt mijn stories-collega Kristalina. Dat zijn dan jongeren die ze willekeurig kiezen. Die omsingelen ze dan, slaan ze in elkaar. Soms worden ze beroofd en soms wordt er ook geld gevraagd. En het verschilt wat ze doen. Want soms gaat het ook gewoon over dat ze zwaar vuurwerk afsteken bijvoorbeeld. Of dat ze mensen intimideren door om ze heen te fietsen. Of heel veel lawaai maken en heel veel toeteren op die fatbikes. En veel jongeren in Haarlem zijn bang. Want degenen die meer over de daders weten durven hun mond niet open te trekken. Want zij denken dat zij dan de volgende keer aan de beurt zijn. De burgemeester van Velsen, vlakbij Haarlem, maakt zich zorgen. Hij hoopt dat jongeren toch hun verhaal gaan doen, zodat de daders gepakt kunnen worden.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 some feeling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 Bij een Russische aanval op een supermarkt in het oosten van Oekraïne zijn zeker 49 doden gevallen, melden de Oekraïense autoriteiten. Vanmiddag werd de winkel in de regio Kharkiv bestookt met raketten. Koning Willem-Alexander noemt de ontdekking van het nazi-lidmaatschap van zijn opa Prins Bernhard ongemakkelijk. De koning kan zich goed voorstellen, zegt hij, dat het nieuws grote impact heeft, met name bij de Joodse gemeenschap. En het weer, het is maximaal 20 graden. Morgen regen in het noorden, maar verder is het droog en het is tussen de 17 en 20 graden. I want me. 神，哈哈。 know why I exist How can I go on without you? You left me here without a clue Can't say with words how much I miss I wish that there was something I could do If I could turn back time, you know world But somehow got the world today It's a better way Cause it's been a long time coming, yeah And on the final day There will be no more words to say No more games to play oh, Don't you know the love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 wasted on the young Before you know it's come and gone Too soon